Het kabinet wil met de Afghaanse autoriteiten afspreken dat door Nederland opgeleide agenten niet worden ingezet als militair. Minister Rosenthal wil die afspraak maken nog voordat de Nederlanders naar Afghanistan vertrekken. Vooral voor GroenLinks en de ChristenUnie is dat een belangrijk punt. Als de Afghanen zich niet aan de afspraak houden, kan de uiterste consequentie zijn dat er een eind komt aan de missie, zei Rosenthal. Minister Hille van Defensie is bereid de training van de Afghanen te verlengen van zes weken naar zestien of achttien weken.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 Ze verzamelen informatie over zaken als de samenstelling van het huishouden, werk en inkomen, leefomstandigheden en de woning. Om te bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen is een informatiecampagne gestart. CBS vertelt onder meer dat het niet de bedoeling is om illegalen op te sporen.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 De 81-jarige schrijver en dichter brak vrijdag zijn schouder bij een val in zijn huis... en heeft daardoor zijn optreden op gedichtendag moeten afzeggen. Het weer nog, vannacht bewolkt en overwegend droog. koelt af naar 1 tot 3 graden onder nul.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 I think they're wrong. Don't worry. small me down. Katie eh. En If the Lights Go Out, compositie van Mike Betts. Mike Betts schreef dat in de jaren 80. schreef het in de jaren 80 voor de Hollies. Voor de Hollies in hun nadagen. Want de grote populariteit van de Hollies lag toch wel in de jaren 60. In de jaren 80 schreef hij het If the Lights Go Out. Eh, voor de Hollies werd het niet zo'n succes. Vandaar dat hij in een later stadium dacht, Mike Betts, van... Eh, Ondanks dat het geneerd is geworden. Het is toch best een mooie compositie. En hij eh, gaf hem aan Katie Melua. Eh, en die zong het dan op haar eh, album waarmee ze in 2008 razend populair werd. En die cd die werd ook geproduceerd door Mike Bett. Vandaar dus. <laughs> Zo lopen de connecties inderdaad. Dit is Nacht Geen Anders, het muziekprogramma bij de Vader op Radio 1. dit uur aandacht voor eh, lachwerk, cabaretwerk. Gaan we ook eh, wat vaker doen. Er mag best wat gelachen worden. En voor de mensen die graag wat gesproken woord willen hebben... combineren we dan het een met het ander. En Brigitte Kaandorp die zal je zo over een eh, klein half uurtje kunnen gaan beluisteren... hier bij de Varen op Radio 1. Met een sketch uit haar beginperiode. Dit is een man aan het eind van zijn carrière, Johnny Cash. Don't look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head up on my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window and make believe you love me one more time for the good times. I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head up on my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window and make believe you'll love me one more time for the good times. die artiesten die kun je op elk Nederlands radiostation horen. Adele is daar een van. Haar CD21 is trouwens deze week eh, Radio 1 CD... en is regelmatig te horen in diverse radioprogramma's op deze zender. Dus ook hier bij de nacht Nachtvriend Anders hoorde je een track van 21... want dat is namelijk eh, de titel van haar album. En van 21 draaiden wij Set Fire to the Rain. Adele, waarvan trouwens inmiddels nu al plannen zijn gemaakt om daar een kerstshow mee te maken. Plannen die gemaakt zijn door eh, Paul de Leeuw. <laughs> Ik keek ver vooruit wat dat betreft. Maar de twee schijnen goede maatjes te zijn. Ze kunnen het goed met elkaar vinden. Dikke vrienden zijn het. <laughs> Paul de Leeuw en Adele. Nou, we zijn benieuwd wat dat te zijn de tijd zal geven. Maar dat duurt nog wel even. <laughs> Het is nog lang geen 25 december uiteindelijk. Eh, Adele dus met Z. The Fire to the Rain. En hiermee werd James Taylor bekend. Fire and Rain, zo heette het. En het verscheen in 1970. Van zijn LP Sweet Baby James. James Taylor. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. mind to an easy time. My back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again. thought I'd see you one more time again. There's just a few coming my way this time around now. Thought I'd see you, see you James Taylor in 1970, toen werd hij hiermee bekend. En niet, <laughs> zelfs iets meer dan alleen bekend, hij werd ermee beroemd zelfs... met dit Fire and Rain, wat toen van hem verscheen. Op de LP Sweet Baby James trouwens. En eh, ja, James Taylor, hij is nog steeds actief. Afgelopen jaar heeft hij eh, diverse optredens gedaan met zijn... Eh, muzikale vriendin Carol King. En komend jaar toert hij ook nog, vooral door Amerika. Maar in de zomer dan komt hij ook naar Europa toe voor optredens voorlopig voor zover bekend alleen in het Verenigd Koninkrijk. Maar wie weet maakt hij wel de oversteek om eh, hier in Nederland een paar concerten te geven. James Taylor dus. Huub van der Lubbe, Jacques Poels van Rauw En ook nog acteur Frank Lammers, en die staan de band zonder banaan bij. En dat liedje heet Echte Vrienden. wij samen elk gevaar. Waar ik ging zag ik voetstappen, twee paar naast elkaar. Dat het met mij ook slecht kon gaan, was mij ook onbekend. En plots zag ik maar één Waar was jij op dat moment? Echte vrienden krijg je niet en kopen maakt je wereld Vrienden die verdienen door er zelf heen te zijn. Toen het weer beter ging, werden de sporen weer ik heb je toen gevraagd waarom jij dat eigenlijk deed. Je zei ik maakte onderscheid tussen echt en nep. Want je zag toen maar een paar omdat ik je toen gedragen heb. Ze weten het. En je hoorde de stemmen van Huub van der Lubbe, Jacques Poels en Frank Lammers. En die eh, waren te gast bij de band zonder banaan. En deze opname die werd gemaakt in het kader van eh, Serious Request eerder... Uh, nou, dit jaar ook, want <laughs> dat was alweer vorig jaar in december. Serious Request actie op 3FM voor het Rode Kruis. Een hele moeilijke naam om uit te spreken, maar ik ga het toch maar eh, proberen. Want de man is eh, heel populair onderhand aan het worden in Europa... ondanks het feit dat hij niet meer leeft. Eh, hij heet namelijk Israël Kamakawiwole. <laughs> De, titel is makkelijker om uit te spreken. Over the Rainbow. En hij speelt ukulele. Uit oh, de Wizard of Oz komt dit liedje. 1939 al werd eh, gepubliceerd op bladmuziek. En de meest bekende versie is natuurlijk ook die van Judy Garland. The Wizard of vast daar zong zij dat in, in die kleurenfilm. En dat was toen al iets bijzonders, een kleurenfilm destijds. The was dat vast met eh, Judy Garland. Maar het is nu eh, nieuw leven ingeblazen. Dat wil zeggen, een tijdje geleden alweer. Want de opname die je hoort is ook niet zo actueel. Want de zanger die je hoorde, namelijk Israel Israël eh, die leeft niet meer. Die is in 1997 al overleden op 38-jarige leeftijd. Reden van zijn overlijden is dat hij eh, te maken had met een ernstige vorm van obesitas. Hij Zo woog hij bijvoorbeeld maar liefst 340 kilo. Ik bedoel maar. Maar goed, van die opname van Over the Rainbow is in ieder geval een clip, in ieder geval daarvan gefabriceerd. En eh, ja, de verhoudingen kloppen dan helemaal niet zo... als je inderdaad deze Israël met zijn grote lijf ziet, met zijn kleine ukulele. <laughs> nou ja, het heeft iets eh, vreemds in ieder geval over zich. In ieder geval dat Over the Rainbow, dat is een hit geworden in Europa... omdat het gebruikt is bij een tv-commercial van de geurfirma Ax... die zijn product moest slijten via televisie. Ik weet niet of de spot ook in Nederland op de televisie te zien is... maar in ieder geval wel in Oostenrijk en in Frankrijk. Vandaar dat het daar op dit moment eh, hoge ogen hoort. En wellicht komt hij in Nederland ook op de televisie. Zo niet, de plaat is in ieder geval wel uit. Dit Over the Rainbow van SL Kama Kauwole. <laughs> Eh, zoals ik al zei, de man speelt ukulele. Er zijn meer mensen die in de geschiedenis en in de geschiedenis van de lichte muziek ukulele gespeeld hebben. Uh, Brigitte Kaandorp in Nederland, heel bekend, toen, eh, vooral uit haar beginperiode. Maar in de jaren 30 en 40 had je in het Verenigd Koninkrijk ook George Formby. Everybody's got a crazy notion of their own. Some like to mix up with the crowd, some like to be alone. It's no one else's business, as far as I can see. But every time that I go out, the people stare at me with my little ukulele in my hand. Of course, the people do not understand say, why don't you be a scout? Why don't you read a book? But I get much more pleasure when I'm playing on my uke. Of course I take no notice, you can tell. For mother's sound advice will always stand. She said, my boy, do what I say, and you'll never go astray if you keep your ukulele in your hand. Yes, son, keep your ukulele in your hand. While walking down the prom last night as peaceful as can be When a girl from Wales said what about a stroll down by the sea She said her name was Jane and that she'd just come for the day She looked so young and harmless that I couldn't turn away And with me little ukulele in me hand I took a stroll with Jane along the sands we walked along for miles without a single care or frown. But when we reached the sandhill, she said, Come on, let's sit down. I felt so shy and bashful sitting there. For the things she said I didn't understand. She says, Your love just turns me cuckoo. I indeed to goodness look you. But I kept me ukulele in me hand. Oh, baby, I kept me ukulele in me hand. Made up my mind that I'd get wet some 18 months ago. I also bought a book about the things you ought to know. But just about a week ago I got an awful fright. I had to get dressed quickly in the middle of the night and with me little ukulele in me hand. I ran along the road for Dr. Brand. It didn't take him long to get his little bag of tools. I held his hat and coat and let him have me book of rules. Out of the bedroom door he looked and smiled. Said, come inside and see your wife and child. My heart did jump with joy. I could see it was a boy, cause he had me ukulele in his hand. Oh, baby, he had me ukulele het beste gewoon nu maar een vrolijk, eh, leuk, vrolijk nummer zingen. Ik maak namelijk wel vaker hele, nou, hele nare dingen mee, maar dat doe ik dus nooit op het podium. Dat, eh, nou. Het gaat wel weer, dank u wel. Nou, daar gaat hij. Eh, vrolijk nummer, ja. Maar, oh, sorry, wacht, ja. Sorry, jullie kunnen best iets naar achteren gaan. Dan, nee, want als ik eenmaal begin te jodelen, dan maakt het nummer nog meer herrie. Dus, dus ja, ik had even moeten waarschuwen, sorry. Nou ook kan zelf ook zien achteren. Nou, dat uh, ja. Mijn moeder is een jodelvrouw, riolorioloni. Mijn vati drinkt nog kanterbrouw, riolorioloni. ik bedenk trouwens nu opeens, als er mensen onder u zijn die ook eh, ja, met dingen zitten, met problemen, kleine dingetjes of, of grote dingen, relatieproblemen, of dat je bijvoorbeeld een zoontje hebt van zeven jaar en je had er heel wat van verwacht en de kind kan niet meekomen met rekenen of zo, dat soort dingen. Of dat je zelf bijvoorbeeld nog op de middelbare school zit en dat je bijvoorbeeld lief, verliefd bent op je leraar Nederlands, maar je krijgt nooit een beurt of zoiets, dat soort eh, dingen. Dus als je nou... Eh, met dat soort problemen zit, dan kan ik u aanraden om even zo'n koekoek met mij mee te koekoeken. Want zo'n koekoek schijnt namelijk heel erg opluchtend en therapeutisch te werken. Dus eh, als u ergens mee zit, dan kan ik u aanraden om dat gewoon even flink hard eruit te koekoeken. Eh, er zit een punt in het nummer wat heel goed valt, zo'n koekoek. Is misschien al opgevallen. Maar als u het niet maar in kan houden, moet gewoon tussendoor maar ergens uitgooien. Wir <laughs> eh, wonen oben an der Berg, Mijn Schwester is herabgestürzt, rioloriolori. Mijn broeder had zeer vettes haar, Eerst alori. Er zingt aber nog rein und klar, Riari, riari, wat heeft u nou? Riari, Mijn vati is jetzt arbeidsloos, in Dame Do's van alles eh, uit. Ik ben echt ik heel nieuwsgierig wat er nou precies allemaal aan de hand is in Apeldoorn. Maar goed, maar eh, ik zie toch, moet ik erbij zeggen, een paar mensen mij nog aan. Een paar mensen maar hoor. Maar ja, die zitten mij aan te kijken met zo'n uh, benauwde blik van... Nou, ik ga er nou ook een koekoek uitgooien, daar word ik koud van. Dat zijn waarschijnlijk de mensen die het het hardst nodig hebben. Maar op het moment dat die dus zou vallen, die koekoek, slaan die mensen helemaal ja, dicht. En dat is niet de bedoeling van dit nummer. Dan lig je vanavond in bed en denk je, ja, zal ik nou nog zo'n koekoek uitgooien? dat doe je dan niet. En ja, dan gaat het helemaal opvallen. En bovendien, als je er nu zo'n koekoek nou ook niet uitgooit, dat is het vervelend. Dan gaat zo'n koekoeknaam ook tegen je werken. Dan ga je, nee, dan gaat hij namelijk als een soort eh, kurk gaat hij zich gedragen. Dan ga je het opkroppen. En dat is eh, niet de bedoeling van dit nummer. Dat zou vervelend zijn als mensen helemaal eh, zo opgekropt de, eh, de, de, zaal uitkwamen, dat heb ik wel eens meegemaakt. Dat ik echt, eh, nou ja, zo'n meneer tegenkwam die echt zo... Ik zeg, meneer, wat is het? Dus ik zei, nou, gefeliciteerd dat het er toch naar uit is gekomen en zo. Maar... Ehm, maar ik heb, eh, sindsdien heb ik, sinds die man heb ik een, eh, een, noodcouplet. Eh, en in dat couplet zit een waldhoorn. En die waldhoorn die valt er gewoon wat makkelijker uit. Vooral als iedereen het doet. Dan hoort niemand het. Tenminste hoor je wel een waldhoorn, maar niemand hoort wat het doet. En dat is het prettige van die waldhoorn. Hij heeft hetzelfde opluchtende effect als die koekoek. dat gaat zo, het gaat namelijk zo. Mijn groosva had een kunstgebied. En, en dan... Uh, nu ook. <laughs> ja. Zo lacht. Eh, en dan eh, mijn onkel neemt zijn uh, eh, waldhoornmiet. En dan gewoon even met z'n allen, ook mensen die geen problemen hebben... om even solidair te zijn met mensen die dat wel hebben. Nee, want anders zit je bijvoorbeeld naast je echtgenoot. En die gooit, ja, en die gooit er opeens een emotionele waldhoorn Ja, dat je denkt, god, dat heb ik nooit geweten. Ja, dan ga je in je hele huwelijk ga je dan twijfelen. Dat zou ik ook vervelend vinden. Dus ook mensen die geen problemen hebben. Dus mijn onkel neemt zijn waldhoornmiet en gewoon even met z'n allen... Oh. Lukt dat? Waar dat? Ook bovenin, ja? Goed. Nou, daar gaat hij. Ehm, ja, daar gaat hij. Eh, ja. Nee, ik heb namelijk een keer meegemaakt dat ik... Eh, nee, ook zo stond. Toen was ik op een soort bedrijfsuitje. En uh, er waren allemaal mannen en die hadden ook hun vrouwen meegenomen. En daar was ook een, een echtpaar bij. En dat echtpaar dat was al zes jaar getrouwd. Maar die zeiden dus al drie jaar helemaal niks meer tegen elkaar. En nou was dat wel een traditioneel huwelijk, dus dat liep allemaal wel. Maar echt, ja, echt gezellig was dat niet natuurlijk. En op een gegeven moment, toen die waldhoorn viel, toen hoorde ik ook opeens een heel erg eh, gevoelige, vibrerende ja, eh, emotionele walteren zo op me afkomen. En toen bleek dus achteraf, zij van het echtpaar kwam naar me toe. bleek dus dat dat dat echtpaar was geweest. En zij zei tegen mij van het echtpaar, ze zei nou moet je luisteren. We hadden het helemaal niet met elkaar afgesproken. Maar die walteren viel er bij ons allebei gewoon, gewoon eh, uit ineens. En ze zegt nou in die walteren is ons hele huwelijk weer helemaal tot elkaar gekomen. Kan je nagaan wat voor effect dat heeft. Ja, dat zit de mevrouw te zeggen, maar dat is echt eh, gebeurd. Nou, kan je nagaan. Dus nou, uh, dus ik kan u aanraden om even zo'n een flink hard uit te gooien. Nou, daar gaat u Mein Großvater hat ne Kunstgebiet. Mijn Onkel nimmt sein Wald horen mit. Oh. wachten we, inderdaad, wachten we. Er was hier een mevrouw, ik weet niet wat er aan met haar aan de hand is, maar die in ieder geval die dacht aan die koekoek. De rest vergat dat, omdat ze zich zo ontzettend in die waldhoorn gaven. Het ging trouwens heel goed. Er kwam echt een soort golf van ellende kwam er op me af. Maar eh, ik vergat inderdaad zeggen dat u even op die, wal, of die, op die koekoek moet letten in het couplet. Of eh, in het refrein bedoel ik. Dat u dus even die koekoek meeneemt. Dat is een soort puntje op die i. Als je die nog achteraan doet, dan nou, je weet niet wat je meemaakt. Je kan weer maanden voor. Dus ik stel voor, het ging heel goed. Maar nog even opnieuw en dan let even op die koekoek. En dan, eh, nou, wat ik al zei. Je weet niet wat je meemaakt. Nou, daar gaat hij. Mein Großvater hat ne Kunstgebiet, riolori. Mein Onkel nimmt sein Waldhorn mit, oh. Riolori, riolori, riolori, riolori. hoe voelt het? Riolori, riolori, riolori. Is prettig, hè? Nou, laatste kans, laatste couplet, gooit er maar allemaal uit. Um, Lawinen storten hin und her, haben jetzt kein Rinder mehr. Etre et avoir, de chanson Etre et En Être et is niet alleen de titel van een eh, chanson... de nieuwe single trouwens voor uh, zangeres maar ook de titel van een eh, briljante documentaire... die zo'n zes, zeven jaar geleden in de bioscoop... in de kleinere bioscoop in Nederland te zien was... over een onderwijzer die les gaf op een heel klein schooltje... op het platteland ergens in Frankrijk... Na de hand is de film ook nog op de Nederlandse televisie geweest, de documentaire. Maar goed, in ieder geval, uh, <laughs> dit was een chanson spikspunten nieuw. Het reëer de nieuwe zinger van eh, Zazie. Niet te verwarren met Zaz, dat is ook een Franse zangeres. En dan hebben we in Nederland nog Zaza. Maar Zazie dus. En daarvoor hadden we dan Brigitte Kaandorp, Jodel, de titel van haar sketch uit 1985 uit het programma Waar gaat zij helemaal alleen heen? Ze weten dat programma destijds van haar. En daarvoor kon je luisteren naar de uit Engeland afkomstige George Formby... die met name in de jaren 30 en 40 behoorlijk populair was in het Verenigd Koninkrijk. Dankzij zijn films, maar ook dankzij de liedjes die hij in die films zong. Daar kom ik George Formby en hij zong My Ukulele. wat Texaanse invloeden, wat rock invloeden en wat country invloeden. De Sir Douglas Quintet en Dynamite Woman, succesvolle band in 1968. Gisterenochtend zo rondom deze tijd toen liep denk ik bij de leden van de band van Lola Kite de wekker af Want ze moesten hun bed uit. Ze waren te gast bij het 3FM-programma van eh, Giel Belen om daar eh, live een paar liedjes te zingen. En zoals gebruikelijk bij het programma van Giel Belen, hij vraagt aan zijn artiesten die live optreden om ook iets te coveren uit de mega top 50. En de mannen van Lola Kite kozen een succes van Tajo Cruz... Dynamite. bij Gil Belen. Lola Keit, daar zongen zij de hit van Taja Cruz, Dynamite. ze hebben het eh, aardig druk de komende dagen... want zo zullen zij bijvoorbeeld... Ehm, ehm, even nadenken over overmorgenavond. Heb ik het goed? jaar vrijdagavond optreden tijdens het Rotterdams Filmfestival in de Schouwburg al daar. En een dag later zitten ze in Maastricht, de muziekgieterij. Daar zullen ze optreden met de Secret Love Parade. Lola Kites, de elektronica band dus met Dynamite. En deze dynamiet die komt uit de jaren 70. De glitter en glamour van Mutt. Secret and the Glamour uit het Verenigd Koninkrijk. Mat, in 1974 stond dit nummer 1 in de hitparade in Nederland. En ook een andere song haalde die hoge positie, namelijk Tiger Feet. And Lonely This Christmas. Dat <laughs> zijn we ook nog lang niet vergeten. Platen werden geproduceerd destijds door Nicky Chin en Mike Chapman. Niet alleen geproduceerd, maar ook eh, de composities werden voor met geschreven door deze twee heren. Totdat ze ruzie kregen en toen was het eh, over met de pret. Hij ging ze zelf de nummer schrijven. Dat heeft nog geleid tot één succes, namelijk La La La Lucy. En daarna was het over met het succes voor Muts. Dit is uit 1984. De broer van Jermaine Jackson hier. I don't 1984 te vinden op een album die in twee versies is uitgekomen. De ene keer kan je het vinden onder de titel Dynamite... en de andere keer gewoon onder Jermaine Jackson. geval was Jermaine Jackson ook de naam van de zanger van deze song die Dynamite heet. En Brenda Lee die heeft er ook ooit eentje opgenomen onder die titel. dynamite. wordt 66 jaar, Brenda Lee. Dit was uit 1957, deze opname. Je hoorde Brenda Lee met Dynamite. Tot over dan de Dynamite-cyclus. Ze duikt nog een uurtje. De nacht klinkt anders. Je bent de vader op Radio 1.